penyanyi tu In het midden van het land, box ouwe. Overal relevant, box ouwe. Noord, zuid, oost, west, hey, box ouwe. Wie het laatst lacht, lacht het best, box ouwe. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Ik plug de mic in en ik geef een vijf. Vervolg op die dubbel dikke shit en het is er al. Ik ben nog net niet eens weg en je mist me al. Dan gaat door alles heen, door marmer en steen. Je kan niet zonder brein, daar kan je niet omheen de mic kan ik alles en ben ik virtuoos zoals Jermaine Vanenburg aan de bal is. Doe dingen met mijn stem als buikspreker, longen. Box, ouwe. Check de luidspreker, jongen. Ben gevierd is dus een kwartet, ben hier niet pas net. Als de wieden weer gaan worden props neergezet, kom ik net van het toilet. Soms is het ook wel vroks. heb mijn handen niet gewassen, ze willen alweer een box. In het midden van het land, box ouwe. Overal relevant, box ouwe. Noord, zuid, oost, west, hey, box ouwe. Wie het laatst slacht, lacht het best, box ouwe. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Ik plug de mic in en ik geef een vijf. Deze rapper is een sensatie van je welste. Gasten komen tekort als een orgasme van Van Velzen. Deze vuist, geen gevecht, maar een goed. Kik die rijm goed, dat is wat hij dan ook doet. Rol ik met mijn boys of als je mijn solo ziet. Doe die singleplayer AC alleen op de PS3. Bounce op mijn nummers in de club of de auto. Je favoriete rapper wil met mij op de foto. Blaas het uit die shop, luister het op straat. Mensen wijzen roepen of luisteren op straat. Het maakt niet uit of ik meer of minder winkel. Ze vragen me nog vaker om een box dan een kinderwinkel. In het midden van het land, box ouwe. Overal relevant, box ouwe. Noord, Zuid, Oost, West, hey, box ouwe. Wie het laatst lacht, lacht het best, box ouwe. Deze vest, deze vest, deze vest. maar in Dat ik dagelijks die groeten vastpak. is strakker dan Jaap van de Gouden Kooi in een smal badpak. De wereld blijft krijzen. Ik hoor de hele tijd voelen met Mike Tyson. Hou niet van ophouden, dit is die box ouwe. Is er een blokparty, moet je een box shower. Van papa power, rap, Rutger Hauer. Cult en klassiekers, mensen ik blijf bouwen. De magie in de rijm van een stoere verteller. Mensen weten simpelweg niet hoe ik het doe als Uri na het uitgaan is voel voor nou. Sorry, boer zoekt vrouw. Genoeg van die gekke shit. Muziek is mijn lieveling. Had een rustig jaar, won een award voor een featuring. check elke box, hoe dus zie je me. Hey, heb ik een extra vuist mee van papier maché het midden van het land. Box ouwe, overal relevant. Box ouwe, Noord, Zuid, Oost, West. Hey, box ouwe, wie het laatst lag, lag het best. Box ouwe. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Oh. Deze vuist, op deze vuist. Ik plug de mic in en ik. Oh.